Anders gaan de twee kandidaten met de hoogste scores naar een tweede ronde. Net als de afgelopen weken volgen er dan weer debatten in het hele land. In peilingen onder CDA-kiezers scoren fractievoorzitter Siebrand van Haarsma-Buma en Purmerendse wethouder Mona Keizer het best. De kandidaten Henk Bleker, Lisbeth Spies, Marcel Wintels en Madeleine van Torenburg blijven ver achter. CDA-leden kunnen tot het middaguur hun stem uitbrengen. Aan het begin van de nacht zijn zo'n duizend mensen begonnen aan een wandeling van Rotterdam naar Den Haag. Ze doen mee aan de Nacht van de Vluchteling, die in het teken staat van ondervoerde kinderen in vluchtelingenkampen. De gesponsorde deelnemers lopen 40 kilometer en hebben in totaal bijna 200.000 euro opgehaald. Toen ook bekende Nederlanders mee, onder wie DJ Sander de Heer en Femke Halsema. De wandeling is begonnen bij de Erasmusbrug waar burgemeester Abu Talib het startschot gaf. Via Delft en Rijswijk wordt naar Den Haag gewandeld. Kredietbeoordelaar Moody's heeft de kredietwaardering van 16 Spaanse banken verlaagd. Moody's vindt de banken zo kwetsbaar dat hun kredietwaardigheid tot drie niveaus daalde. De Spaanse economie verkeert in recessie. Een op de vier Spanjaarden is werkloos. Daarbovenop wordt gevreesd dat de crisis in Griekenland overwaait naar Spanje. De grote Spaanse bank Bankia zag gisteren zijn aandelenprijs kelderen... na geruchten dat klanten massaal hun geld bij de bank weghalen. Afgelopen maandag had Moody's ook al de kredietwaardering van 26 banken in Italië verlaagd. Het weer. Vannacht is het op veel plaatsen bewolkt met kans op wat regen en een graad of 7. Overdag meer bewolking en in de middag en avond enkele buien bij maximaal rond 17 graden.